75 miljoen. En het 538 weer van Weer.nl. In de kustgebieden is kans op regen en waait het stevig. Landinwaarts is het droger en rustiger. Komende dag is het bewolkt met soms regen en weer heel zacht, 11 tot 15 graden. En kijk voor meer over het weer op weer.nl. We wensen je het allerbeste voor 2023. last night. A vision. I saw a world full of people. Everybody was dancing and screaming loud. They were just there to listen to the music. It was deep. It was underground. on the latest in trance and progressive. This is a state of trance with Armin van Buren. Welkom bij een bijzondere editie van A State of Trance. Nog één keer kijken we terug op het jaar 2022. Met meer dan 100 trance tracks in minder dan twee uur. Dit is hem. de State of Trance Year Mix 2022. all together again, loving dancing, living under a new sun. Life isn't easy sometimes. Some of our friends struggle more than ever, and we realize we have so much to be thankful for. As we look forward to the future, let us not forget the past. We must recognize this gift this universe has bestowed upon us. Life the dawning of the age of grace with new opportunities to give ourselves to a purpose. The road to get here may have been long, it may have been wistful and paved with tears, but in this new year comes hope. Hope that within each drop of rain lives joy, so that when it lands on we are renewed. Much like a spring flower, we bloom with wonderment and delight, with all the colors of the rainbow, with acceptance for all our brothers and sisters, from our LGBTQ to BLM, and anyone who feels unseen, unheard, and unloved. So here today, let us rejoice in each other, with each other, hopeful for a bright future. Let us celebrate in the music, under the stars. Lakers. Let's go down the rabbit hole once again. Let us celebrate in this state, a state of unity, a state of trance. This was your year 2022. It's okay. bij 538. Je luistert naar een bijzondere uitzending van A State of Trance. Ik ben Armin van Buren. En dit is de State of Trance Year Mix 2022. Ook op je favoriete streamingportal en op YouTube. was uur 1 alweer van de State of Trance Yearmix 2022 hier bij 538. Straks meer. Stay tuned for more State of Trance. We'll be right back after this. Oh, dit zijn de beste dagen om een frisse neus te halen. Ja, helemaal een lekkere warme jas. Te gek is die. Waar heb je hem vandaan? Uit de winterstil bij Zalando natuurlijk. Bespaar nu tot wel 50% op wintermode, streetwear, beauty en meer in de wintersale bij Zalando. Radio is 538. 12 mensen melden zich bij Oogziekenhuis. 538 Nieuws, ANB. In het oogziekenhuis in Rotterdam zijn in de eerste uren van 2023 al 12 mensen met oogletsel binnengekomen. Dat aantal is vergelijkbaar met de laatste jaarwisseling voor corona terug bij af, zegt een oogarts. Het Haags Medisch Centrum zegt het ook weer net zo druk te hebben als voor corona. Daar zijn mensen met oogletsel en gehoorschade binnengekomen en één iemand mist een vinger. In Amsterdam heeft de politie rond de jaarwisseling meerdere aanhoudingen verricht. Op de Dam werd vuurwerk afgestoken, soms ook zwaar vuurwerk. En dat terwijl dat verboden was. In West werden meerdere mensen aangehouden omdat daar met vuurwerk was gegooid. In Floradorp in Amsterdam-Noord ging tegen het advies van de brandweer het vreugdevuur aan. De politie greep niet in. Ook in andere Europese steden werd het nieuwe jaar ingeluid. Op foto's en video's is te zien dat er grote groepen mensen buiten stonden... bij de Brandenburger Tor in Berlijn en op de Champs-Élysées in Parijs. Ook in de Belgische steden Brussel, Antwerpen en Leuven was het druk. De politie sloot enkele toegangswegen af om te voorkomen dat het te druk zou worden. In Oekraïne begon het nieuwe jaar met het luchtalarm. En dat ging niet voor niets af, want even na middernacht was er een explosie in Kiev. stadsbestuur meldt dat de luchtafweer in werking is getreden. Over schade of slachtoffers is nog niets bekend. President Zelensky zei in zijn boodschap voor het nieuwe jaar dat hij hoopt dat zijn land de oorlog in 2023 gaat winnen. En het 538 weer van Weer.nl. In de kustgebieden is kans op regen en waait het stevig. Landinwaarts is het droger en rustiger. Komende dag is het bewolkt met soms regen en weer heel zacht, 11 tot 15 graden. En kijk voor meer over het weer op Weer.nl. We wensen je het allerbeste voor 2023. trance and progressive. Here's your host, Armin van Buren. Welkom terug bij uur 2 van een bijzondere uitzending van een State of Trance in de nacht bij 538. Je luistert naar een speciale mix, de State of Trance Year Mix 2022, nu bij 538. and Progressives. Samen met mij, Armin van Buren en Ruben de Ronde. En deze week een bijzondere uitzending. Meer dan 100 trance tracks van 2022. In een non-stop mix, nu bij 538. je hem tof vond. Meer dan 100 van de grootste trance tracks van 2022. Aan alle luisteraars die gestemd hebben op de speciale website, super bedankt. Deze mix is eh, onder andere samengesteld aan de hand van de uitslag van die stemming. Wens je een waanzinnig uiteinde. Al het beste voor het nieuwe jaar. En tot volgend jaar bij een nieuwe State of Trance. with your love regardless of gender or color. Also, let it be known that you'll be by their side, as they will be for you, in a state of trance. Thanks for tuning in this week to listen to this episode again, surf to ArminRadio.com and please leave your vote for your favorite track of the past two hours on stateoftrance.com. The State of Trance will return next week.